Jan van der Putten met het NOS-journaal. Forum voor Democratie heeft Henk Otten, de vroegere penningmeester... die nu voor Forum in de Eerste Kamer zit, uit de partij gezet. De partijtop verdenkt Otten van fraude met partijgelden. Onderzoek heeft aangetoond dat er vorig jaar geen deugdelijke administratie is gevoerd... en dat contante betalingen van leden en supporters verdwenen zijn. Dat schrijft Forum op de website. Bij Binnenlandse Zaken is melding gemaakt van poging tot fraude met subsidies. Otte stapt na druk van de partijtop in april al op als penningmeester en medewerker van de Tweede Kamer. Hij werd beticht van een greep uit de kas. Meteen na een beëdiging heeft de nieuwe Britse premier eh, Johnson... een aantal nieuwe kabinetsleden benoemd. Dominic Raab is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij was vorig jaar korte tijd brexit-minister. Vandaag zei Raab dat hij de voorkeur geeft aan brexit met een deal. Sajid Javid is de nieuwe minister van Financiën. Onder Theresa May was hij minister van Binnenlandse Zaken. Johnson heeft nu op Binnenlandse Zaken Pretty Patel gezet. Zij staat bekend als conservatieve hardliner. In Middelharnis in Zuid-Holland zijn honderden varkens doodgegaan door oververhitting. Door een technische storing was de ventilatie in de stal uitgevallen. De nog levende varkens zijn in andere stallen gezet. Film- en tv-acteur Rutger Hauer is overleden. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Nederlandse acteurs. Bij het grote publiek werd hij eind jaren 60 bekend... door de tv-serie Floris, waarin hij de hoofdrol had. In 73 speelde hij in Turks Fruit samen met Monique van der Zen. zijn hoofdrol in Soldaat van Oranje werd de springplank... naar zijn doorbraak in het buitenland. Dan het weer nog. Een zeer warme avond en nacht. Het is nog lang zonnig en vannacht is het helder. De minima liggen rond 21 graden. Morgen wordt het weer extreem heet en zonnig. Maxima liggen tussen de 35 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Howdy partner, get ready. Zin in met ongevaste country muziek?